Dit jaar ging het om 20% minder eten dan vorig jaar. Voor de ruim 100.000 klanten is het daardoor een stuk ingewikkelder om gezonde etenswaren in huis te halen. Vlees komt dan helemaal niet meer binnen. Na jaren onderhandelen zijn er eindelijk Europese afspraken gemaakt over asielzoekers. Demissionair staatssecretaris Van de Burg van Asiel is blij. Ja, ik ben buitengewoon blij. Eh, er is eh, zeven jaar over onderhandeld en we hebben zelf als landen eh, in juni vorig jaar, een, nee sorry, juni dit jaar, het voelt al heel lang geleden, in juni dit jaar een deal gesloten en nu moesten we onderhandelen met het Europees Parlement. En gelukkig is er vannacht, vanochtend een deal gekomen. Ja, in die deal is afgesproken dat migranten vanaf 2026 aan de buitengrenzen van de EU horen of ze naar binnen mogen. Migranten uit relatief veilige landen krijgen een versnelde asielprocedure en zitten tijdens die procedure vast. Ook zijn er afspraken gemaakt om asielzoekers beter over Europa te verdelen. Pornhub en twee andere grote porno-sites moeten aan de bak. Vanaf volgend jaar moeten ze veel beter controleren welke video's online staan en hoe oud gebruikers zijn. Europese regels zijn bedoeld om het internet een veiliger plek te maken voor kinderen. Voor techbedrijven zoals Facebook, YouTube, Insta en TikTok gelden ze al. En paniek om niets door een zwemmer in Den Bosch. Agenten, brandweermensen met duikteam en een boot, ambulancepersoneel en een traumahelikopter. Allemaal rukten ze uit na een melding van een persoon in het water. Maar er bleek dus niets aan de hand te zijn. Een man was gewoon lekker baantjes aan het zwemmen. Nou, heeft hij ook prima weer bij. Vallen wel wat buien, maar de zon piept er ook af en toe tussendoor.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 The Shoes, Na Na Na. van lezen? Lijkt het u leuk om met anderen over het gelezen boek te praten? Dan is een leeskring misschien iets voor u. De leeskring aan zee regelt in samenwerking met de bibliotheek een koffer. Hierin zit het lezen boek en achtergrondinformatie over de schrijver. Alle deelnemers lezen het boek en bespreken dit onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar. De schrijvers en de te bespreken boeken worden ook jaarlijks met elkaar uitgezocht. Als u wilt deelnemen aan de leeskring, neem dan contact op met de balie van de Blauwe Tram. U kunt bellen met telefoonnummer 3040700. 3040700. En dan moet u keuze nummer 1 kiezen. Anita Meijer. Why Tell Me Why. When I was young, I felt the need of learning. I was told kept the wheel. zich deze dag. Fleetwood Mac is een Britse-Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes die gekenmerkt worden door de verschillende muzikale stijlen die de band in de periode hebben gehad. In de eerste jaren na de oprichting door Peter Green werd er met name blues gespeeld en heette de oorspronkelijke band Peter Green's Fleetwood Mac. De groep evalueerde na de beginjaren tot een popgroep met steeds wisselende bezettingen. Na het vertrek van Peter Green trokken drummer Mick Fleetwood en bassist John McVie de muzikanten Christina Perfect en het Amerikaanse duo Stevie Nicks en Lindsey Buckingham aan. Met de komst van deze muzikanten werd in de periode tussen 1975 en 1987 een meer popgeoriënteerde weg ingeslagen. In deze periode werd het roemruchte album Rumors uitgebracht. Dat nu nog geldt als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. In Nederland en België is Fleetwood Mac zowel bekend voor de hits uit de Britse periode... als door de hits uit de Amerikaanse periode. Ik heb gekozen voor Fleetwood Mac met Tusk. zomer of winter. Altijd weer ZFM. waren de Miami Sound Machine met Dr. Beat. Vind je de zondag ook zo lang duren? Kom dan gezellig naar Pluspunt of De Hik. We drinken samen koffie of thee met wat lekkers en doen bijvoorbeeld een spelletje. Ook samen op zondag is de eerste zondag van de maand in Pluspunt en de derde zondag van de maand in de HIK. Van 11 tot 3 uur zijn we aanwezig. Er wordt een verse drie gangen warme maaltijd bereid en de kosten zijn 10,50 euro. Met een Zandvoortpas 8,50. Dit bedrag is inclusief vooraf een kopje koffie of thee met iets lekkers. En inclusief een kopje koffie of thee na de maaltijd. De belbus rijdt ook speciaal op deze zondag en de kosten zijn dan 1,25 voor een enkeltje. Biljarten op zondag, tafeltennis op zondag, in pluspunt. De eerste van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor anderhalf uur. Biljarten, tafeltennissen, inclusief een kopje koffie of thee. Dit was Jimi Hendrix met Hey Jou. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven? Servicepaspoort biedt u volop mogelijkheden om aan die wens te voldoen. De bewegingactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt zijn. Een ervaren docent begeleidt de lessen... zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmateriaal. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en natuurlijk compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. Gymnastiek 50+. Plus. Pluspunt Vlemingstraat 55 en het is woensdagochtend van half 12 tot half 1. Inclusief het koffiekwartiertje.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 Cause there's no fool like an old fool in a new school, you just can't stop. run too fast Limited is, gemeten naar de verkoopcijfers, de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Gedurende de eerste helft van de jaren 90 behaalden de Belgische producers Jane-Paul de Koster en Phil Wilders met de Nederlandse Anita Dot en Ray Slijngaard diverse wereldhits. In totaal verkochten ze wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. Later zou de band een doorslag maken met andere zangers. Tour Limited was de eerste groep die housemuziek op echt grote schaal tot een internationaal commercieel succes wisten te maken. De formule van een mannelijke rapper en een zangeres met gemakkelijk in het oor liggende melodieën en stevige dance rhythms, een wel Eurodance genoemd, heeft de popmuziek in de jaren 90 gedomineerd. Hier zijn Tour Limited met Get Ready For This. Ouwe, ouwe, ouwe, ouwe. Dit waren de Eurythmics met There Must Be an Angel. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Een kok bereidt met medewerking van deelnemers van het RIWB en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De kosten van die maaltijd zijn 10,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8,50. U dient wel te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag, ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Telefoonnummer 5740330. 5740330. Afzeggen kan tot maandag, dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. Rocky music. Jealous Guy. And my heart is beating fast I began to lose control I began to lose control hurt you De Gigantjes was een Nederlandse band van 1984 tot 1999. De band speelde voornamelijk pre-rock'n'roll repertoire uit de jaren 40 en 50. De Gigantjes werden opgericht als een vrijblijvende gelegenheidsorkestje rond Rob Kruisman en Artie Kraaienveld. Behalve zangeres Mieke Stemerdink waren alle bandleden routiniers binnen de nederpop. In 1985 bereidden ze de 23e plaats in de Nederlandse top 40 met hun single Yakitaki Ua. De Gigantjes speelden als huisorkest bij Vara Nachtshow. De Gigantjes hadden een goede live reputatie en mede hierdoor groeide de band uit tot een van de meest gevraagde live acts van Nederland. De Gigantjes stopten in 1999 nadat zangeres Mieke Stegenberdink de band verliet voor een solo carrière.